Hij blijft erbij dat hij geen kandidaat is voor de functie en hij noemt de discussie prematuur. Het was wel voor het eerst dat de premier openlijk inging op de kans dat hij in beeld komt voor de post. Na afloop van de ministerraad in Den Haag zei vicepremier Bos dat de kabinetsleden volgens hem willen dat Balken en de premier blijft. De heffing op het thuisbranden van cd's en dvd's verdwijnt en er komt een regeling die het illegaal downloaden van films en muziek verbiedt. Minister Ballin benadrukt dat het verbod niet is bedoeld om individuele internetgebruikers het leven zuur te maken, maar om illegale activiteiten van commerciële partijen uit te bannen. Het downloadverbod wordt de komende tijd uitgewerkt. Volgens het kabinet moet een redelijke auteursrechtvergoeding de culturele sector in stand houden. AZ hoeft een lening van 14 miljoen euro van DSB-beheer niet vervroegd af te lossen. Eerder was overeengekomen dat de club het bedrag in 10 jaar terugbetaalt en de curatoren respecteren die afspraak. De komende tijd zullen uitingen van DSB in het AZ-stadion worden verwijderd. Het stadion, dat nu naar Dirk Scheringa is vernoemd, krijgt ook een andere naam. AZ gaat op zoek naar een nieuwe sponsor, het liefst een die zich voor meerdere jaren aan de club wil verbinden. Het Olympisch vuur voor de winterspelen in Vancouver is aangekomen in Canada. Een toestel van de luchtmacht haalde de vlam in Griekenland op. De fakkel begint nu aan een tocht van 45.000 kilometer door Canada. Het wordt de langste tocht in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Zo'n 12.000 mensen zullen de vlam door ruim 1000 plaatsen dragen. Op 12 februari komt het vuur aan bij het Olympisch Stadion in Vancouver, waar de Olympische Winterspelen zijn. Het weer, vanavond en vannacht enkele opklaringen. Het koelt af tot een graad of 6.